Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Nederland tief op sociale media. Dat schrijft de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... in een nieuwe dreigingsnota. Gespreksonderwerpen zijn zaken als de opsluiting van jihadisten. Maar op aanslagen reageren ze in het openbaar bijna nooit. De Nederlandse jihadisten zijn volgens de NCTV ook actief in afgesloten groepen. Daar is de toon harder. Ze gebruiken dan applicaties die niet of nauwelijks kunnen worden afgeluisterd. Rijkswaterstaat waarschuwt opnieuw om niet te gaan zwemmen in rivieren, omdat dat levensgevaarlijk kan zijn. De afgelopen week zijn al drie mensen verdronken in de Waal. Gisteren werd het lichaam ontdekt van een 13-jarige jongen die eerder op de dag vermist raakte. Omroep Gelderland meldt dat hij uit Syrië komt. In rivieren zijn sterke stromingen en er zijn grote temperatuurverschillen, zegt Rijkswaterstaat. Bedrijven die na januari volgend jaar een 55-plusser in dienst nemen... moeten gecompenseerd worden als die werknemer ziek wordt. Het is een van de maatregelen van het kabinet... om oudere werknemers te ondersteunen bij het vinden van werk. Het gaat om mensen van 56 en ouder... die meer dan een jaar werkloos zijn en WW hebben ontvangen. Op dit moment zijn er ruim 200.000 werkloze 55-plussers... Ze hebben extra veel moeite om weer aan het werk te komen door vooroordelen bij werkgevers. Die vinden vaak dat ouderen te duur zijn en te veel extra vrije dagen hebben. Ook denken ze dat ouderen vaker ziek zijn. De Groningse wethouder Schoor gaat proberen een rechtszaak over de maaltijdvoorziening in een serviceflat te voorkomen. Twee senioren worden door het bestuur van de Vondelflat in Groningen aangeklaagd omdat ze op eigen houtje maaltijden bij een cateraar bestellen. De ouderen vinden het eten van de flat niet lekker. Het bestuur zegt dat dat tegen de regels is... omdat de maaltijdvoorziening bij de flat hoort. Het weer vandaag zon, afgewisseld door wat bewolking. 22 graden in het noorden en 27 in het zuidoosten. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is druk in de Randstad, maar het aantal files dat echt vertraging geeft valt relatief mee. Op de A2 utrecht Ten Bosch langzaam rijden tussen Culemborg en Knopendel... En op het stuk van Amsterdam naar Utrecht tussen Maarse en de Leidse Rijntunnel al ruim een half uur vertraging na een ongeluk. Op de A7 Zaandam naar Hoorn was ook een ongeluk. Bij de afrit Avenhoorn, 9 kilometer file, drie kwartier vertraging. Volgens Rijkswaterstaat is de weg pas om kwart voor zes vanavond weer vrij. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knoop het Ridderkerk en Sliedrecht-Oost een half uur vertraging, 12 kilometer file. En op de A28 Amersfoort-Zwolle langzaam rijden bij Amersfoort-Vathorst en bij Strandhorst.